en waarmee ze miljoenen winst maakten. Verslaggever Eva Wiesing was in de rechtszaal. Sievert van Linden wilde dat de camera's uitbleven terwijl hij aan het woord was. Hij zegt veel last te hebben van alle media-aandacht. Hij wordt bedreigd en geïntimideerd. En hij reageerde verongelijkt op de aantijging dat hij zijn vrijwilligers zou hebben opgelicht. Het zijn soms oude jeugdvrienden van hem. Maar hij blijft erbij dat hij integer heeft gehandeld. Van Linden hield er 9 miljoen euro aan over. Over een dikke maand doet de rechter uitspraak of de mensen inderdaad uit de stichting moeten. Mensen die in een winkel werken krijgen er volgend jaar 4,4% bij hun salaris op. Werkgevers en vakbonden hebben een CAO-akkoord gesloten. Het gaat om 175.000 medewerkers. De nieuwe CAO gaat 1 juli in en geldt voor een half jaar. De demonstratie die een groep boeren vrijdag hield voor het huis van minister Van der Wal... vindt het kabinet niet acceptabel. In de Tweede Kamer noemde de staatssecretaris van de Burger het protest met trekkers intimiderend. Maar daarmee was het niet meteen strafbaar, zei hij op kritische vragen uit de Kamer. Levende tennislegende Serena Williams, inmiddels 40, maakt haar comeback deze zomer op Wimbledon. Dat deed ze ook vorig jaar nog aan mee, maar toen moest ze stoppen door een blessure. Oh dear, oh But now, Oh. It looks like that dream is becoming a bit of a nightmare. Oh dear. Sinds die hamstringblessure speelde ze geen enkele wedstrijd meer. Maar over twee weken staat ze een jaar na dato weer op de mat in Londen. It's a date en see you then, zei ze vandaag op Insta. Het weer, morgen opnieuw een zonnige dag. Langs de kust wel wat meer wolken. Dan overal droog en misschien wel 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio is de avondspits bijna voorbij. Waar het niet dat er een ongeluk is gebeurd. Op de 2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Nieuwegein. 7 kilometer file met een kwartier vertraging daar. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook nog een kwartier vertraging op de 2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. En op de 4 vanuit Amsterdam naar Den Haag.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 I've been waiting to save you for way too damn long. And I find myself lost in this feeling jaren geleden ontmoette ik de Texaan James Lan in Denemarken. Hij is nog steeds actief en met Like Conway Twitty presenteerde hij een van zijn nieuwste songs.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 Yes, I'm setting fancy free. is geschreven door Wood Newton. Bobby Sue werd de tweede top 20 hit in de poplijsten van de Oak Ridge Boys na Elvira. Het net gedraaide Fancy Free was ook een nummer 1 hit. baba is het favoriete album van de maand. Uiteraard kent iedereen het nummer Mr. Bojangles... en dit mag niet ontbreken op een plaat vol covers van Jerry Jeff Walker. Steve Earle kruipt in de huid van Jerry Jeff. country music is toonaangevend in echtheid en oorspronkelijkheid. Ze heeft de aandacht getrokken van mensen in de Verenigde Staten en Canada. I got drunk on strawberry wine, fell asleep to a whiskey lullaby. found out real quick what hurts the most. Waking up from drinking like George Jones. God bless the copperhead road that took me home on a small town Saturday night after working like Dolly. Nine to five, that's how a redneck woman gets by. van deze week. Fraaie samenzang legde de basis voor Amerikaanse rootsmuziek en in het bijzonder country. Het is deze magie waar de zingende zussen Bonnie en Ileana Whitmore gebruik van maken in de cover van de week. When I love, I get a presenteert een dag uit het leven van een kolentreiningenieur uit Kentucky, die op countrymuziek wordt gezet met een Zuiders rockrandje, met de beste muzikanten van Nashville. Trucker to a Bandit. wife, but he hadn't saved much money. So he devised a plan. Just like old Jesse James, he would become a bandit man. He was faster than a twister slicker than the snow as he scouted out the bank with the gun under his coat. He had a fast Camaro that everyone admired, and he drove out of the bank burning rubber from its tires. 95 when he crashed into the canyon Let this man, to crime, for the reasons that a working man had to fall in on hard times. But when you wake up in the morning, each and every day, remember it is very true, crime just doesn't pay. For a trucker to abandon on that fateful day, he tried to rob the bank, but he could get away. He was running from the state police, doing 95, when he crashed into the canyon and he pulled him out alive. Crossroads. Sterren van toen. Zijn hoogtijdagen vielen in de jaren 80. In het bijzonder tijdens de eerste helft van het decennium werden hoge verkoopcijfers genoteerd. Driving My Life Away en I Love a Rainy Night bereikten de eerste plaats. Hij kreeg onderscheiding als country, pop en crossover muzikant. In 1997 kreeg Eddie Rabbit longkanker. Hij overleed op 7 mei 1998 op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen daarvan. BBB Burning Up With Love is ook een voortreffelijke song van Eddie. Oh, the midnight thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, it's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, there's the rain on my lips. In the moonlight shadows. Showers I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good, feel good. Well, I love a rainy night, it's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips. In the moonlight shadows a smile on my face Listen I've been burning up with love. Somebody hand me this thermometer, and hand it to me quick. I think I just better take my temperature. I'm sick. Love sick. There's a red hot fever inside of me. I must have caught it from your lips. It's hotter and hotter and hotter when we kiss. burning up with love. I've been burning up with love for you. I've been burning up with love. I've been burning up with love. Oh, I've been burning up with love. I've been burning up with love. Oh. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. We duiken down under, oftewel we gaan naar Australië met Cameron Cusack en Ain't Gonna Give Up. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. this love. No, I door behind. Cause I ain't gonna give up, never gonna give up. Saturday Night heeft al die bekende elementen waardoor je van country houdt. Maar het klinkt ook als weinig of geen van de country songs die je ooit eerder hebt gehoord. Crossroads. Crossroads. Country tiptopper. Been living too many days like they were Saturday nights. Having too many drinks beneath the neon lights. So many girls but no love inside. too many days like they were Saturday night. It's the same old sad story that we heard a hundred times about being alone, no one on the telephone, and I'm down to my last dime, but I'm doing what I can just to make it through the day. day night Been living many days like they Saturday night In the Spotlight. De Hunter Brothers is een Canadese countryformatie bestaande uit vijf broers. Deze broers groeiden op met de farmers op de Canadese prairies... Ze brachten hun zomers door met zingen in kerken door het hele land. De band werd in 2020 genomineerd voor twee Juno Awards. Via Northern Lights en Day Off maken we kennis met de broers. just don't compare to the way that you look tonight. Those northern lights got nothing on. Rolling west on the number one, chasing down a sinking sun. Eagle soaring on the radio. I love it when you sing along. Just a little key, but you sound so sweet. Getting lost in the dark, you and I and all the stars, losing track of time. All of a sudden, like the heavens opened up and God said, let there be light. The colors dance on the sky, no matter how hard they try. Those northern lights got nothing on me than the man up in that moon. Could be looking up there, but they just don't compare to the way they. shining brighter than the man up in that moon. Could be looking up there, but they just don't compare to the nothing on Sun up, till I come back around, back at it again. Working that dirt's dirty work, no, it never ends. Square soaking through my collar, cause you gotta make the dollar. Well, the dollar's still there to be made. And this long, hard week's got me praying for rain. pretty hand in mine, working on a midnight kiss. I'll never get tired of that look in your eyes. bevindt zich in de stuurhut van de country uit de jaren 60 en 70 met een rock'n'roll randje. 12 van de 15 nummers zijn covers in, en de songselectie van Miss Georgia Peach is formidabel. Zo ook Stop Kicking Our Hearts Around.